Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De theaterbedrijven van Joop van den Ende en Albert Verlinde gaan fuseren. Albert Verlinde wordt de directeur van het nieuwe bedrijf. De theaterproducenten hebben twee jaar met elkaar onderhandeld over de overname... en gisteren zijn de contracten getekend. Van den Ende koopt alle aandelen van het bedrijf van Verlinde... zei op een persconferentie dat hij minder wil gaan werken... en zich nog maar op een paar dingen wil richten. Daarom wordt Verlinde het gezicht van het bedrijf. De naam Joop van den Ende Theaterproducties verdwijnt. Het nieuwe bedrijf heet Stage Entertainment Nederland. De voltallige PvdA-top praat op het ministerie van Sociale Zaken over een aanbod aan minister Schippers. Op die manier wil de PvdA een kabinetscrisis voorkomen. Op het ministerie zijn onder meer vicepremier Ascher, partijleider Samsom en voorzitter Spekman. Ook senator Lindhorst, die gisteren in de Eerste Kamer tegen de zorgwet stemde, is erbij. De discussie gaat om een bijlage bij de gisteren afgeschoten wet. De VVD wil vandaag nog uitsluitsel van de PvdA. Vicepremier Ascher denkt dat er een oplossing komt. De winkels in het afgezette gebied in Roermond zijn nog zeker tot zaterdagochtend dicht. Pas dan zal het asbest zijn opgeruimd. Dat is vrijgekomen bij een brand. Dat heeft wethouder Ijf gezegd op een bijeenkomst voor ondernemers in het getroffen gebied. In Roermond is een groot deel van de binnenstad afgesloten na de brand vannacht in een jachthaven. In de daken van twee loodsen bleek veel asbest te zitten. De rekentoets voor middelbare en mbo-scholieren wordt voorlopig nog niet zo streng beoordeeld. Leerlingen krijgen tot 2020 de kans om hun niveau geleidelijk te verbeteren. Zo heeft het ministerie van Onderwijs bekendgemaakt. Het lukt veel scholieren niet om de huidige rekentoets te halen. De eisen werden in 2010 aangescherpt naar klachten van hogescholen, universiteiten en het bedrijfsleven over het slechte rekenniveau van jongeren. Vanaf volgend jaar wordt de rekentoets in het voortgezet onderwijs en het mbo wel verplicht. De toets telt dan mee voor het slagen of zakken van een leerling. Het weer is bewolkt en zacht. Temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden.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 De A1 Amsterdam-Amersfoort voor knooppunt Muidenberg 6 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht. Een stukje verderop staat er eh, tussen Eembrug en Hoevelaken ook 4 eh, kilometer file. Dan de A15 vanuit Europort naar Rotterdam.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 We zijn eh, toegekomen aan de top 4 alweer. En dat zijn alleen maar louter mooie platen, jongens. Dat is echt geweldig. En het volgende album, eh, wat op nummer 4 staat... dat verbaast mij dan weer dat dat zo hoog komt. Ja, dat, dat, dat heeft me echt verbaasd. Maar er zijn toch een aantal mensen die groot liefhebber zijn... van, van deze man. En ehm, dus eh, het is eh, terecht dat deze plaat zo hoog staat op, eh, op, op vier dus, als het ware. We gaan hem weer afwisselen met nummer drie. En daarna gaan we tot naar nummer 2 en nummer 1. En dan is het klaar. Ehm, All Things Must Pass van George Harrison. Het legendarische album. Drie LP's maar liefst. Een drie LP set. Uitgekomen in 1970. Het is echt een, een fantastische plaat. Um, en we gaan daar als eerste van draaien. What is Life? spannender, hè? Wat staat er één? Ja, ik weet het al, maar... Dan jullie nog. George Harrison. Maar we gaan gauw door, jongens, want uh, anders halen we niet eens meer. Ja, we moeten gewoon een beetje wel eh, alles halen natuurlijk. Hè? Alles moet gedraaid. Uh, What is Life? George Harrison. En we gaan snel door naar nummer drie. Drie, drie, drie, drie, drie, drie, drie. Wie is dat ook weer? Oh ja, Barry White. <laughs> Haha, Barry White. Ja, Can't Get Enough of Your Love, Barry White. too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times that we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby just not enough. Oh, oh baby. Oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know, I don't know why. I can't get enough of your love, babe. Lord, some things I can't get used to. give the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here feel the change. <laughs> Something moving. I scream your name. Look what you got to do with darling. I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know, I don't know, I don't know why. I can't get enough of your love, baby. Oh no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. for me is all I need, and more than I can stand. Oh well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling Every time you're here, I feel a change. Something moves. I scream your name. Look what you got to do, and darling, I can't get enough of your love, baby. Oh no, baby. Baby, didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Enough of Your Love. Het is Barry White, nummer 3 geluid uit de vinyljaren top 40. Laat snel door met George Harrison. we wisselen het even met elkaar af. alleen nog nummer 2 en nummer 1. Maar eerst nu nog even dit. En ehm, George Harrison en dat heet Wawa. Dat vind ik zo'n te gek nummer. Ah, nou, ik heb er niet op gestemd hoor. Is niet mijn schuld. Maar het is wel een te gek nummer. Wawa, George Harrison. Van het album All Things Must Pass op 4. Harrison. En wat een puistmuziek, jongens. Echt weer. Toch wel een beetje miskend als componist bij de Beatles en zo. Maar hij sloeg hard terug. Heel hard. Van, hé, hey, luister jullie eens even. Ik kan het ook, hoor. Het is niet alleen Lennon McCartney, ik kan het ook. Ik kwam hier met dit album met aan, nou bijna alleen maar fantastische nummers erop. George Harrison, All Things Must Pass. En dat is door een aantal mensen op uh, hoge positie geplaatst. En vandaar dat hij dus nu op 4 staat. We gaan nu even terug naar nummer 3 en daarna nog nummer 2 en nummer 1.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 Ja, nou, we zijn aan de finale toe. Nummer 2 en nummer 1, dames en heren. Zo nu meteen gaat het grote geheim onthuld worden wie er nummer 1 zal staan. Ik kan u alleen maar verzekeren dat het met overmacht is dat hij nummer 1 is geworden. Ehm, <clears throat> en eh, ja, dat is echt zo. Het is echt met overmacht dat hij nummer 1 is geworden. Maar eh, we gaan eerst naar nummer 2. En ook dat heeft mij buitengewoon verrast dat deze plaat... die we het afgelopen jaar in de vinyljaren gedraaid hebben... zo hoog heeft kunnen komen. Het album heet Through the Barricades. En dat is natuurlijk van Spendau Belly en we Ballet. En we draaien als eerste daarvan het prachtige Fight for Ourselves. we fight for ourselves. Spendau Ballet. gotta fight for got to fight for ourselves. En eh, dat was Spendau Ballet. En eh, van het album eh, Through the Barricades. Die dankzij veel stemmen op 2 is geëindigd. Ja, en ik zei het wel. We gaan het een beetje afwisselen natuurlijk. Nummer 1 en nummer 2. Dus dan moet ik nu toch echt bekend gaan maken wie de nummer 1 is. <laughs> en dat doet mij goed. Ja, en ik heb er zelf nog niet eens zoveel invloed op gehad. Want hij is gewoon het aller, allermeest opgestemd door fans van deze band. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is nou helemaal zo. Met afstand moeten we wel stellen. Als je de lijst bekijkt, het is echt met afstand ehm, eh, is hij eh, nummer 1 geworden. En dat scheelt maar liefst eh, bijna 18 punten met nummer 2. Dus dat is echt wel een behoorlijk aantal stemmen. Wat, wat hij meer heeft gekregen dan de rest. Ja, het is niet anders jongens. Het zijn weer de Beatles. <laughs> ja, echt niet. Ik kan er niks aan doen. Het zijn weer de Beatles. En hij is, eh, met, zeg ik al, met afstand nummer 1 geworden. Abbey Road van de Beatles is de nummer 1 LP van dit jaar. Eh, van onze vinyljaren top, eh, top 40. Dus, daar komt hij. John Lennon's Come Together. Spandau Ballet, Through the Barricades. En dat was hem. Ja, we hebben het graag voor u gedaan. Vijf uur lang de vinyljaren top 40. En eh, we gaan eruit met dat legendarische monument. Wat ik eh, dan toch probeer nog even helemaal te draaien. Ik hoop dat het lukt tot eh, de klok van vijf uur van het nummer 1 album. En nogmaals, het is echt een overmacht, want er zit echt 18 punten verschil tussen nummer 1 en nummer 2. Dat gebeurt niet zo vaak, maar nu in dit geval wel. Ehm, de Beatles dus wij zijn weer met overmacht nummer 1 geworden in onze vinyljaren top 40. En dat ligt niet aan mij. <laughs> Laat ik het er gewoon maar bij zeggen. Nee, zo, zoveel heb ik er niet op gestemd. Dus, daar komen ze. Met het eh, legendarische slot van het album Abbey Road. You Never Give Me Your Money, Sun King, Mean Mr. Mustard, Palatine Pam. She came into the bathroom window and golden slumbers carry that weight the end. The Beatles. Nummer 1. investigation. dat was hem dan. Vijf uur lang de vernieuwjaren top 40. Met op nummer 1 nummer Abbey Road van The Beatles. Het was fijn om hem voor u te laten, om hem voor u te maken. Fijn dat u gestemd hebt. Bedankt dat u gestemd heeft. Bedankt aan Albert-Jan Vos onder andere voor het beschikbaar stellen van wat platen. Angela voor de mede-presentatie en techniek. Mark voor de... Ja, Mark voor de alle hand- en spandiensten verder en zo. En eh, nou ja, tot eh, de volgende keer maar weer. Dag! wenst jullie allemaal fijne dagen en een